Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het Amerikaanse huis van in een hogere schuldlimiet en extra bezuinigingen op de overheidsuitgaven. De republikeinse voorzitter van het huis, Boehner, heeft nog niet genoeg steun verzameld. De VS heeft tot dinsdag om een akkoord te bereiken over het schuldplafond. Anders kan de overheid zijn rekeningen niet meer betalen. In Groot-Brittannië zijn nieuwe beschuldigingen geuit tegen schandaalkrant News of the World. De moeder van een vermoord meisje is afgeluisterd via een mobiele telefoon die ze had gekregen van News of the World. Haar achtjarige dochter Sarah werd in 2000 door een pedofiel vermoord. De moeder zou de telefoon hebben gekregen van Rebecca Brooks, destijds hoofdredacteur van News of the World. De dood van een Turkse Nederlander begin juli in een politiecel in Beverwijk is te wijten aan hartfalen. Dat zegt het Nederlands Forensisch Instituut. De 22-jarige man werd aangehouden omdat hij zich agressief gedroeg in een snackbar. Kort daarna overleed hij. De Turkse familie meende dat hij door de politie was mishandeld. Volgens het NFI is zijn dood het gevolg van hartfalen en cocaïnegebruik oud Bert Koenders wordt de nieuwe speciaal vertegenwoordiger van de VN in Ivoorkust. In het West-Afrikaanse Ivoorkust woedde tot voor kort strijd tussen aanhangers van oud-president Bakbo en zijn opvolger Ouattara. Koenders noemt de VN-functie een zware klus. De PvdA was in het vorige kabinet minister voor ontwikkelingssamenwerking. President Bouterse eist het ontslag van een topambtenaar van het Surinaamse ministerie van Onderwijs. Bouterse had hem verantwoordelijk voor een foto in een geschiedenisboek waarop Bouterse op een protestbord wordt uitgemaakt voor moordenaar. De president spreekt van geschiedvervalsing en eist rectificatie. Het weer, vanochtend wolkenvelden met in het zuiden ook wat zon. Vanmiddag meer bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A16 Rotterdam-Belgische grens tussen Rotterdam en Breda. En op de A67 Eindhoven-Venlo tussen Eindhoven en Venlo. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. zomerhits. zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu ZFM in de ochtend. You sit and wait for my prayer. heart to break.